En die was helemaal beklad met onder meer uh, Oekraïense vlaggen en dus inderdaad hakenkruisen. Maar als je dan doorloopt, dan zie je de monumenten en dan zie je daar de graven. Ja, en op die graven stond onder meer eh, fuck Poetin en fuck Russia. maar ook daar waren weer hakenkruisen te zien en, en Oekraïense vlaggen. Het, stond, het zat helemaal vol. Op de begraafplaats liggen meer dan 1500 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn omgekomen. Schoonmaken duurt waarschijnlijk een lange tijd, omdat de ondergekalkte stenen nogal zacht zijn en je er niet zomaar een hoge drukspuit op kunt zetten. Universiteiten in Nederland hebben 4% meer aanmeldingen voor komend studiejaar. En dat is nog best opvallend. Scholen waren bang dat studenten voor een tussenjaar zouden kiezen... omdat de basisbeurs volgend jaar pas terugkomt. In Lelystad heeft een man een agent in zijn arm gebeten. De man liep schreeuwend en spugend op straat en moest daarom mee met de politie. Maar toen hij in de politiewagen werd gezet, beet hij de agent. Hij is opgepakt voor belediging en mishandeling. En de Amerikaanse comedian Dave Chappelle is in het midden van zijn show aangevallen door iemand uit het publiek. Hij zou op een rugby-achtige manier zijn getackeld, schrijven ooggetuigen op social media. Na het incident kwam Chappelle terug op het podium om te vertellen dat hij in orde is. I've been 35 years. I just stomped the nigga backstage. Eerder dit jaar overkwam collega-comedian Chris Rock iets vergelijkbaars. Tijdens de Oscar-uitreiking gaf acteur Will Smith hem een klap toen hij een grap maakte over Smiths vrouw. Chris Rock was nu ook aanwezig op het podium en de aanvaller kwam hem bekend voor. Was dat Will Smith? De aanvaller werd even later door de politie gearresteerd. Hij zou een gebroken arm hebben opgelopen. Het weer. In het binnenland zijn er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog met 15 graden in het noorden en 18 in Limburg.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 Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mama, my son, Lord? Anything for you, Lord? Trying to be nothing pure, Lord of mercy on me, myself, and I. Should've never been I'm there. Body cold when I was already here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. singing Wello from Wello. It's me and you, oh Wello. Baby, I know you heard it. Right now you feel like you can never love again. Now all I ask is for a chance to prove that I love you. From the first day. op straat. We hebben op de zolder toch een plekje. papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie het zij om bij in bed te mogen? gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld veel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. of a master plan. You know anything you need, baby man. You was there for my half a gram. Now it's kilos and cenos and high fashion brands.